Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van Iran is ingegaan. President Trump kondigde die maatregel aan nadat het vredesoverleg met Iran was mislukt. Hij zei zojuist dat Iraanse marineschepen die de blokkade naderen zullen worden vernietigd. Wat er met andere schepen van of naar Iran gebeurt is niet duidelijk. De BBC meldt op basis van satellietbeelden dat het vliegdekschip Abraham Lincoln aan de oostelijke rand van de Golf van Oman ligt. En dat is de zee ten oosten van de straat van Hormuz. Het schip is sinds het begin van de oorlog niet zo dicht bij Iran geweest. Het kabinet wil voor de zomer excuses aanbieden aan vrouwen... die in de tweede helft van de vorige eeuw werden gedwongen om hun pasgeboren baby's af te staan. Dat gebeurde tot 1984. De zogenoemde afstandsmoeders stonden vaak onder druk van hun familie en van de kerk... maar ook van instanties als de Raad voor de Kinderbescherming. Het gaat om ruim 13.000 vrouwen en 15.000 kinderen. Het is voor Soedanezen steeds moeilijker om aan eten te komen. Dat blijkt uit onderzoek van internationale hulporganisaties. Volgens het rapport zijn bijna 29 miljoen inwoners van Soedan... er niet zeker van dat ze elke dag kunnen eten. Dat is 5 miljoen meer dan anderhalf jaar geleden. De voedselonzekerheid komt door de gewelddadige burgeroorlog in het land... die bijna drie jaar geleden uitbrak. De winnaar van de Hongaarse verkiezingen, Magyar, wil dat premiers van het land voortaan maximaal twee ambtstermijnen kunnen krijgen. Dat zei hij op een persconferentie. Magyar versloeg gisteren premier Orbán van de Fidesz-partij. Die was vier termijnen lang aan de macht. Met een maximum aan de ambtstermijnen kan volgens Magyar worden voorkomen dat Orbán opnieuw premier wordt. Dan het weer. Vanavond kans op buien. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen. De A9 naar Alkmaar tussen Aalsmeer en Knopend Velzen doe je er een kwartier langer over. Bij Amsterdam vielen op eh, de A10 Oost naar eh, de A10 West via de zuidkant van de stad. Tussen Over Amstel en Slotervaart 10 minuten extra. En op de A10 West naar de A10 Noord voor de Koentunnel een kwartier vertraging.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 Hij zei zojuist dat Iraanse marineschepen die de blokkade naderen zullen worden vernietigd. Het kabinet wil voor de zomer excuses aanbieden aan vrouwen... die in de tweede helft van de vorige eeuw werden gedwongen... om hun pasgeboren baby's af te staan. Het gebeurde tot 1984. En bijna 29 miljoen inwoners van Soudaan zijn er niet zeker van dat ze elke dag kunnen eten. Dat zeggen internationale hulporganisaties. Het is 5 miljoen meer dan anderhalf jaar geleden. Het weer vanavond mogelijk buien, vannacht opklaringen.